Dit is door negens met het NOS-journaal. De ontwikkeling van het voormalige vliegveld Twente is erbij gekomen. In de Provinciale Staten van Overijssel stemt de meerderheid in met de voorwaarden voor aanbesteding. Voordat tot aanbesteding kan worden overgegaan moet eerst het onderzoek van de Europese Commissie naar ongeoorloofde staatssteun worden afgewacht. Provincie en gemeente investeren ruim 16 miljoen in de nieuwe luchthaven. Verwacht wordt dat de Europese Commissie dat zal goedkeuren. Vliegveld Twente werd in 2003 gesloten. Sindsdien is gewerkt aan een doorstart als burgerluchthaven. In 2017 zou het eerste vliegtuig van de nieuwe luchthaven moeten vertrekken. Vijf Amerikaanse politiemannen hebben celstraffen tot 65 jaar gekregen voor het doodschieten van ongewapende burgers. De schietpartij was in september 2005, kort nadat de orkaan Katrina New Orleans had getroffen. In de stad was het een chaos en overal werd geplunderd. Vier agenten openden het vuur op zes burgers op een brug die daar liepen op zoek naar voedsel. Twee van hen werden doodgeschoten, de andere vier raakten gewond. Een vijfde agent is veroordeeld omdat hij had meegewerkt om de zaak in de doofpot te stoppen. Het inkomen van kinderen die thuis wonen gaat niet meetellen bij de huurverhoging die woningcorporaties mogen opleggen aan huurders die meer dan 43.000 euro verdienen. Dat zei minister Spies in de Tweede Kamer. Jonge mensen mogen we niet ontmoedigen om bijverdiensten te hebben en ouders mogen daarvoor niet worden bestraft, zei ze. Spies benadrukte dat een inkomen van 13.000 euro per jaar van inwonende kinderen tot 23 jaar niet meetelt. De minister wil dat huishoudens met een hoog inkomen die in een sociale huurwoning zitten naar een duurder huurhuis vertrekken of een huis kopen. Real Madrid en Chelsea hebben de halve finales van de Champions League bereikt. Real Madrid won thuis met 5-2 van Apoel Nicosia. Chelsea versloeg thuis Benfica met 2-1. Het weer, veel bewolking. In het noorden klaart het langzaam op. Vannacht minima tussen 0 en 3 graden.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 So I break them off tricks. Let's play that it's tricks. I'ma say this once, yeah, I don't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same, you gotta step into my world.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 you were Text TV op kanaal 45. 45. I'm ready to dance when the vamp up Then when I hit that dip, get your camera You can see you in that bitch, shit's the camper In the DM, that young sister beacon The bitch who wants to compete and number, don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck 'em like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new shit, blue, young Rapunzel. Who are you, bitch, you lunch? I'ma ruin you, cunt. won't get a match you want too much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? What you do eat coon, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating I'm a new one too, huh?